Ik kan nu eindelijk met je meegaan en blijf bij jou de hele nacht. En ik laat jou niet meer naar huis gaan voor het gloren van de dag. Wappa! Wappa! Blijf bij mij tot morgen vroeg. Blijf bij Blijf bij mij. Mandolinen klinken zacht in die warme Griekse nacht. En je kust me en je lacht. Liefste, ik mag jou geen verwijt en ik heb niet de minste Leef bij mij tot de morgen.